Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Naroepen, achtervolgen, betasten. Veel vrouwen krijgen te maken met straatintimidatie. Twintig steden in ons land willen er nu voor zorgen... dat meisjes en vrouwen zich veiliger gaan voelen op straat. Ze tekenen vandaag samen met de minister een document... waarin ze afspraken maken en gaan kijken wat het beste werkt... om straatintimidatie tegen te gaan. Deze meisjes vertelden eerder al dat ze er wel eens mee te maken krijgen. Gisteren kwamen we uit de bioscoop. En dan is er wel een man die, dan, die probeert dan aan ons te zitten... en die fluit dan en zo. Dus het is best wel... maar maar vaak in Groningen maken we het niet heel heftig mee. Uh, nou ja, gewoon als ik dan fiets door mijn wijk of gewoon door de stad, dat gewoon mensen wat zeggen of zo. Ehm, ja, soms worden we ook wel nageroepen, gefloten en zo. Onder meer Amsterdam, Breda en Nijmegen doen mee. In die laatste stad zijn al maatregelen genomen om straatintimidatie tegen te gaan... zoals gesprekken voeren met mannen. Er zijn drie mensen opgepakt die spullen zouden hebben bezorgd bij gevangenissen met drones. Gebeurde de afgelopen jaren tientallen keren, zegt de politie. Onder andere bij de PI's in, Nederland. En hebben we het over Lelystad, Veenhuizen en Zaandam. En hetgene wat er afgeleverd werd was eh, drugs, veelal softdrugs, maar soms ook telefoons. Ze vlogen dan met een drone naar een cel toe... en een gevangene kon dan door het raam de spullen ervan afpakken. Lukte niet altijd. Gevangenissen hebben bewaking tegen zulke luchtpakketjes. Formule 1-coureur Carlos Sainz heeft al zijn weekendplannen moeten schrappen. De coureur heeft een blinde darmontsteking en moet onder het mes. Hij kan daardoor niet in actie komen tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Gisteren reed Sainz nog wel de vrije training... maar voor de race werd hij vervangen door Oliver Beerman, Dat is de reserverijder van het team. En klein wordt alleen maar groter en groter. Europa, jongen! Ja, het nummer van Europapa van Joost Klein is vannacht gestegen naar plekje 5 bij de wetkantoren. De inzending voor het Songfestival begon rond plek 20 toen het uitkwam vorige week. Vanaf dat moment is het nummer al bezig aan een flinke klim. Het Songfestival is half mei in het Zweedse Malmö. Krijg je nog het weer? Een frisse maar mooie lentedag vandaag. Strak blauwe lucht, droog en volop zon bij 9 tot 12 graden.